12 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. VGZ heeft als eerste grote zorgverzekeraar de premie voor volgend jaar bekendgemaakt. De basisverzekering wordt 6 tot 14 euro per maand duurder, afhankelijk van de gekozen variant. En de goedkoopste polis wordt bij VGZ bijna 100 euro per maand. Bij die polis heeft VGZ voor 15 veel voorkomende behandelingen geen vrije ziekenhuiskeuze. VGZ heeft zelf een aantal ziekenhuizen geselecteerd waar mensen terecht kunnen. De Sinterklaascentrale in Amsterdam gaat dit jaar niet meer naar het stadsdeel Zuidoost. En dat besluit is het gevolg van de discussie over Zwarte Piet. De centrale wil niet provoceren en is bang voor problemen. Volgens de Amsterdamse centrale vragen de klanten nadrukkelijk om traditionele pieten... en is het onpraktisch om voor ieder bezoek de pieten van kleur te laten veranderen. Op tal van plaatsen wordt vandaag het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Op 11 november 1918 kwam er om 11 uur ochtends een einde aan het geweld. Op dat moment werd in een treinwagon in het Franse Compigne de wapenstilstand tussen Frankrijk en Duitsland getekend. De Franse president Hollande onthult vandaag in het noorden van Frankrijk een monument voor de slachtoffers die vielen tussen 1914 en 1918. En ook in België worden plechtigheden gehouden in Brussel en in Ypres. In India zijn zeker acht vrouwen overleden nadat ze zich zaterdag hadden laten steriliseren. Ook zouden zo'n 20 tot 30 vrouwen ernstig ziek zijn geworden. De vrouwen ondergingen massaal een operatie in een gezondheidskamp. Dorpsbewoners beweren dat de operaties haastig werden uitgevoerd. Zo zouden alle 83 vrouwen binnen zes uur door één arts geopereerd zijn. Indiaanse autoriteiten organiseren vaker massale sterilisaties in kampen. Veel politici maken zich zorgen om de bevolkingsomvang van het land. Het weer, veel zon, het is 11 tot 14 graden. Er staat een matige oostenwind. In de namiddag kan wat motregen vallen. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst zon, af en toe regen later op de dag.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 Al wat niet meer zei, mensen, eet smakelijk. Dit is Zirem Lunch, mijn naam is Cheryl Duiven. Tot twee uur, ja, lekkere muziek. Cabaret straks om één uur en eh, ook wat lokaal nieuws. Dat allemaal rond de klok van half één en half twee. Ik ben alleen hier in de studio eh, vandaag, want eh, ja, mijn sidekick, zoals dat heet, Tolly Tempierik, is helaas door omstandigheden een aantal weken niet in staat om ons te helpen. Maar dat komt allemaal weer goed in de toekomst, hoop ik. We wensen haar eh, met de omstandigheden veel sterker. Doei. Early AM Attitude. Daar luistert u naar. Dus Lee Rittenhouder samen met eh, Dave Russen. De tune van ZFM Zandvoort luncht. Ja, dan kwam hij net de studio eh, binnen en de trap op. En dan liet mij door een paddenstoel. Eh, nee, niet een paddenstoel, een, een, een, een schildpad. Zo was het. <laughs> Een paddenstoel. Een schildpad liet mij voor de voeten. Ik kon nog zingen ook. You gotta think about you. I just can't live without you. Hij zong over Eleanor. You, Eleanor The Turtles. Your looks intoxicate me. Even though your folks hate me. There's no one like you. to muziek uit de 60 jaren. De Turtles met eh, Eleanor. Ja, luisteraars. En mijn vriendin Yvonne, eh, die luistert ook al naar Tussen App en Vloed. Dus op de donderdagavond tussen de klok van 10 uur s'avonds en 2 uur. Nee, niet 2 uur. Het duurt 2 uur. En tot 12 uur uh, s'nachts. dus tussen 10 en 12. App en, tussen App en Vloed. En dan allemaal mooie ballads. En ik heb afgelopen donderdag Tom Jones voor haar gedraaid met de Green Green Grass of Home. Maar ja, toen lag ze te slapen.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 Dat deden we met Tom Jones. Ik draaide hem voor Yvonne Nijssen. Die eh, in Bloemendaal meeluistert naar Zandvoort. Nou, dus eh, eh, de regio breidt zich uit wat de luisteraars betreft. Ja, dat geldt natuurlijk eigenlijk voor de hele wereld. Want dankzij internetluisteraars. www www.zfm-live.nl Kunt u gewoon, eh, waar u zich ook op de wereld bevindt... ook als u op vakantie bent... kunt u gewoon lekker meeluisteren met ZFM eh, Zandvoort. En eh, ook natuurlijk naar Zandvoort Lunst. Helemaal goed.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 Kan zomaar gebeuren, luisteraars. Als je verliefd bent en eh, je gaat naar Terschelling... dat maakt allemaal niet uit. Je kan ook naar Texel gaan, dan kan je ook verliefd worden. Het kan net zo misgaan als op schelling Dit was trouwens Rob Jansen die dat zo'n Prachtig liedje, eh, bekend natuurlijk van de melodie... van het nummer van Brian Adams. Eh, did you really love a woman? Did you ever really love a woman? Nou, dat is in ieder geval een hele mond vol, die titel. In ieder geval iets, van die, <laughs> iets van die strekking, luisteraars. Ja, nou, eh, wat heb ik nog meer voor u klaarstaan? Eh, nou, deze. Als hij wil hoor. Als hij wil zoals ik wil. Even door. Ik moet eens even kijken waar dat aan ligt, luisteraars. Ja, ik weet al waar het aan ligt. Het ligt gewoon aan dat ik het knopje nog in moet drukken. En, en, eh, en dan hoort u All By Myself van Jamie O'Neill. Ook wel eens apart. I never needed Carmen, hij maakte het beroemd. En eh, dit was een prachtige uitvoering, vind ik zelf, van... en dan moet ik weer even spieken, want het is niet een alledaagse naam... die we zomaar 1, 2, 3 altijd voorbij horen komen. Eh, eens even kijken, Obama zelf, wie zong het nou? Wie zong het nou? Eh, ja, hier heb ik hem, hier heb ik hem. Obama zelf, gezongen door niemand minder dan Jamie O'Neill. Dus niet Maggie McNeil, nee, Jamie O'Neill, die was het. Uh, Zandvoort lunch, dat wil zeggen dat u misschien wel heerlijk achterover zit... met een glaasje melk en een broodje. Dus ik, eh, ik zal u eventjes eh, smakelijk eten wensen.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 You know, people are people, they all have their moods. But it's so nice just to have some. Ja, Lou Rolls. En wie was zijn meisje eigenlijk? Ik weet het eigenlijk niet. Zijn moeder die danste niet in ieder geval. It's all because your mama don't Cause your mama hier naar ZFM Lunch. Tijd voor het nieuws. Sinds kort, luisteraars, houdt de nieuwe wijkagent in Zandvoort-Noord... die meneer heet René Huismans, een spreekuur voor de inwoners. Vanaf dinsdag 11 november, vandaag dus, wordt dit spreekuur... iedere twee weken uitgebreid met een buurtbemiddeling. De KIE en de gemeente wijkagent Huismans. Als we eh, de handen ineens slaan, dan kunnen we misschien wel 200% resultaat halen. Kleine en grote problemen kunnen worden aangekaart en samen zal worden gezocht naar mogelijke oplossingen. De bedoeling is dat inwoners zo kunnen binnenlopen voordat de zaken zijn geëscaleerd of al heel groot, eh, ja, heel groot zijn geworden. En wil men dan één op één met de wijkagent in gesprek... dan kan dat nog steeds, omdat de wijkagent ook twee wekelijks alleen te spreken is... op de dinsdagavond. Het is dus altijd op dinsdag en niet op donderdag... zoals in de, de Zandvoortse krant te lezen was, luisteraars. Dus dat was een foutje. Dinsdag uh, het spreekuur met de wijkagent en niet op donderdag. Wijkspreekuur dus iedere dinsdag eh, in Zandvoort-Noord in Pluspunt. dat is gelegen aan de Vlemingstraat nummer 55 in Zandvoort. In de evenweken met wijkagenten De Kie, buurtbemiddeling eh, en de gemeente. Eh, dat gebeurt allemaal tussen half drie en half vier. En in de onevenweken met de wijkagent. Eh, en dat kan dan tussen zeven uur s'avonds en negen uur s'avonds. avonds. In het centrum van Zandvoort ontwikkelt de Nijs projectontwikkeling... Eh, eh, in samenwerking met de gemeente Zandvoort en Aanholt... de derde fase van het Louis-Davids Carré. De ondergrondse openbare parkeergarage wordt uitgebreid... met de derde en tevens laatste fase. De capaciteit van de parkeergarage komt hierna op maar liefst 500 parkeerplaatsen. Op de begane grond wordt een uitbreiding van de Albert Heijn gerealiseerd... in combinatie met drie winkelpanden, een fietsenstalling... en bovendien een openbaar toilet voor de mensen die hoge nood hebben. De hoofdentree van Albert Heijn is gelegen aan het Raadhuisplein... en eh, er komt een tweede entree van Albert Heijn aan de Grote Krocht... in de vorm van een zogenaamde doorloopwinkel. Bovenop de Albert Heijn worden 40 appartementen gebouwd... Zodat, uh, sorry, met zowel uitzicht aan de straat of pleinzijde... als uitzicht op de gemeenschappelijke binnentuin. De, tweede en, uh, de twee- en drie kamerappartementen hebben een oppervlakte van 55 tot plus minus 75 vierkante meter. Ook heeft iedere woning een eigen berging op de begane grond... en hebben ze naast een sfeervolle binnentuin allemaal een eigen, buiten, een eh, eigen buitenruimte. En voor meer informatie over de woningen... Eh, verwijs ik u naar het internetadres www.nielbouwinzandvoort.nl Ik herhaal www.nielbouwinzandvoort.nl Ja, dan wat minder leuk nieuws voor Zandvoort. Want de boulevard van Zandvoort is met 64% van de stemmen gekozen... tot de lelijkste boulevard van Nederland. Dat blijkt uit de verkiezing eh, die eh, het NCRV-programma Altijd Wat organiseerde. Zandvoort, dat de verkiezing won, tussen aanhalingstekens... wordt op een afstandje gevolgd door Scheveningen. Ja, de verkiezing won, de verkiezing van de lelijkste uh, boulevard hè? 10% van de stemmers vond de boulevard van deze badplaats het lelijkst. En dan heb ik het dus over Scheveningen. De boulevards van Vlissingen, daar vond 2% het lelijkste boulevard. Kijkduin ook 2%. Maar die worden dus eigenlijk eh, het meest gewaardeerd. De naam van de verkiezing, Bijlmer aan Zee, hoe komen ze erbij... riep de nodige verontwaardigde reacties op uit de Bijlmer. Altijd, eh, eh, altijd wat vroeg met... Nee, maar nou, een hele rare zin. Altijd wat vroeg zich af... Oh, Altijd Wat, zo heet het programma. Altijd Wat vroeg zich af hoe het kan dat eh, populaire badplaatsen... soms enorme stenen kolossen aan de, aan de boulevards hebben. de volledige uitslag van de verkiezingen van de lelijkste boulevard van Nederland... Zandvoort 64%, Scheveningen 10%, Noordwijk aan Zee 7%, Egmond aan Zee 6%, Katwijk Katwijk aan Zee 5%, Hoek van Holland 4%. En Kijkduin 2%. En ik heb het al gezegd, Vlissingen ook 2%. Nou, dat was eh, alles over de eh, lelijkste boulevard. Dus eh, ja, Zandvoort is de winnaar helaas. Een man in een Zandvoortse gokhal... die won afgelopen zondag een geldbedrag bij een gokkast. En dit bedrag kon hij meteen betalen aan de politie. Eh, de man was zondag aan het gokken in de gokhal in Zandvoort... toen de politie hem aanhield voor de openstaande boete. Op het moment dat de man gearresteerd werd... begon de gokkast te loeien en won de man een geldbedrag. De man won op 3 euro na het bedrag van de boete. Zo wordt door de politie via Twitter gemeld. Een fotograaf is zondagmiddag gewond geraakt... nadat hij werd aangereden op het circuit van Zandvoort... Het wordt gemeld door RTV Noord-Holland. De man is naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is vooralsnog onbekend. Tijdens de Masters of eh, Formula 3 races raakte een deelnemer bij het naderen van een bocht eh, de vangrail... en de fotograaf die stond daarachter. De race werd stilgelegd, maar werd er snel hervat. sluit ik af met het weer, luisteraars. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuiden toe... al houdt eh, het westen en noorden van het land ook zonnige momenten. In het zuiden en oosten kan het op steeds meer plekken... gedurende de middag een klein beetje gaan regenen. Maar veel stelt dat waarschijnlijk niet voor. Het wordt 11 graden en op de Wadden ongeveer 13 graden. In het zuiden van het land een matige eh, en zee af en toe vrij krachtige zuidoostenwind. Vanavond, eh, het is natuurlijk Sint Maarten... dus alle kindertjes die zijn er weer klaar voor met de lampionnetjes... Maar vanavond tijdens dit maart is het zwaar bewolkt en plaatselijk al een beetje regen vallen. Door de bewolking koelt het vannacht weer af. En uh, nee, ik moet zeggen, door de bewolking koelt het vannacht niet veel af. De minimumtemperatuur ligt ongeveer rond 9 graden. Morgen wordt het een grijze dag met veel bewolking. Er kan af en toe wat regen vallen. Vooral in de middag is dat het geval. Met middagtemperatuur rond 13 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Donderdag, dan kijk ik verder vooruit, blijft het droog. De dag start grijs met nevel en lage bewolking... maar geleidelijk komt de zon er steeds meer aan te pas. En dan wordt het ongeveer 12 graden. Ook vrijdag wordt het een droge dag met zon. In de avond of nacht naar zaterdag volgt regen. Nou, het weekend, dan kijken we ver vooruit. Dat verloopt regenachtig helaas. Na het weekend krijgen we rustig weer met soms een regenbui... Eh, maar ook regelmatig, luisteraars, gelukkig droge periode. De temperatuur ligt met een graad of 10 overdag en 5 graden s'nachts rond of net boven de normale waarde voor de tweede helft van november. Tot zover het nieuws en het weer. Make Me Feel Like Dancing. Dit is eh, Chaka Khan. Na het spetterende optreden van Leo Sayer. I'm Every Woman geldt niet voor mij hoor, mijn echte duif. Eet smakelijk nogmaals en... Eh, ik ben er tot twee uur vanmiddag. Chaka Khan, altijd lekker zwingende muziek. Ja, luisteraars, als u Silla Black eh, binnenhaalt, mannen... dan zit u helemaal goed, want dan eh, word je helemaal van top tot teen bekust. Luister maar. Silla Black. Wanna kiss you wel over. Oh, when I get home, babe, I'm gonna light your fire. All day I've been thinking about you, baby, you're my one desire. I'm gonna wrap my arms around you, babe, hold you close to me. Oh, babe, I wanna taste your lips, I wanna be your fantasy. Yeah. I don't know what I'd do without you, babe, don't know where I'd be. You're not just another lover, you're everything to me. Every time I'm with you, babe, I can't believe it's true. And when you're laying in my arms and you do the things you do, you can see it in my eyes and I can feel it in your touch. You don't have to say a thing, just let me show you how much I love you. I need you. kiss you all over. Again and again and again. I wanna kiss you all over. Come on, kiss me. I wanna kiss you all and over. again and again. Come on, kiss me. I wanna kiss you all over. Again and again and again. I wanna kiss you all over. Over. I wanna kiss you all over. Yeah. I'm kissing your arms kiss you. Kissing your lips. Kissing your body. I wanna kiss you all Can't you feel my fingertips? Kissing your eyes. I wanna kiss you. Kissing your ears. And now I'm kissing your uh-uh. I wanna kiss I kiss away your fears. I wanna kiss you all over. All over. Nou man, u hoort het. I wanna kiss you all kiss over. me all over. Ja, dat allemaal tijdens de lunch. Silla Black was dat. I wanna kiss you all over. Ga even met u naar het Wilde Westen. the original, the original, zo moet ik het zeggen, soundtrack of High Noon. High Noon. U kent natuurlijk wel, de bekende film met... Uh, hoe heet die man ook weer? Die cowboy. U <laughs> kent hem wel op dat paard. Ik ken even niet... Oh, John Wayne. John Wayne, natuurlijk. I Call Your Name, dit zijn de papa's en de mama's. Dat waren de papa's en de mama's. En dan wordt nou zo'n strot omgedraaid. Vind ik nou helemaal niet vriendelijk. Nou, dan gaan ze weer. Ze beginnen gewoon... Nou, het werkt gewoon niet. Hefverdorie. Hoe kan dat nou weer allemaal? De computer. Ik geef gewoon de computer de schuld. Dat is eh, de kortste manier en, eh, en ook voor mij de handelste <laughs> manier. Kijk, dan gaat hij toch weer beginnen. I call your name But you're not there Was I too for you know I can't sleep at night. But just the same. Jerry Rafferty. Steelers Wheel met Star. Ja, luisteraars, de, de, techniek laat mij echt in de steek. De computer laat mij echt in de steek. Het is geen, uh, geen smoothie. Eh, hij doet het gewoon eh, niet. Hij, ja, hij onderbreekt steeds. Dus ik moet het misschien even opnieuw op gaan starten. Maar ik heb gelukkig ook nog cd-spelletjes.